7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft 300 miljoen vaccins tegen het coronavirus gekocht... met een optie op nog eens 100 miljoen doses. Met de deal is 336 miljoen euro gemoeid. De vaccins worden over de EU-lidstaten verdeeld op basis van het aantal inwoners. Nederland had al afspraken gemaakt met vaccinproducent AstraZeneca... samen met Frankrijk, Italië en Duitsland. De Europese Commissie heeft die deal overgenomen. Bij hevige overstromingen in het noorden en oosten van Afghanistan zijn de afgelopen dagen 150 mensen om het leven gekomen. Dus een onbekend aantal vermisten en gewonden. In buurland Pakistan zijn tientallen mensen omgekomen. De overstromingen worden veroorzaakt door hevige regenval en modderstromen, waarbij rotsblokken en huizen werden meegesleept. Onder de modder en het puin van de ingestorte huizen wordt naar overlevenden gezocht. Ook proberen reddingswerkers de wegen weer begaanbaar te maken. In Spanje moeten kinderen vanaf 6 jaar op school een mondkapje dragen. Ook wordt aan het begin van de schooldag hun temperatuur gemeten... en moeten ze zeker vijf keer op een schooldag hun handen wassen. Ook moeten de lokalen op school zoveel mogelijk worden geventileerd. Voor heel Spanje geldt sinds maandag code oranje... vanwege het hoge aantal coronabesmettingen. Dat betekent dat Nederlanders wordt afgeraden naar deze gebieden te reizen... tenzij dat noodzakelijk is. En in Parijs is het vanaf morgenochtend 8 uur voor iedereen overal verplicht om een mondkapje te dragen. In de Franse hoofdstad en ook in de havenstad Marseille zijn inmiddels 50 van de 100.000 bewoners besmet met het coronavirus. De Franse regering heeft vandaag het aantal departementen met code rood uitgebreid van 2 naar 21. Het weer vanuit het zuidwesten af en toe regen. Minima vannacht rond 15 graden. Morgen enige tijd droog, maar later weer kans op buien. Het wordt een graad of 19 en er staat een matige zuidwestenwind. De komende dagen blijven er geregeld buien vallen. Na het weekend overwegend droog met wat zon.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 de bedoeling was dat ik al eh, veel eerder eh, zou beginnen. Maar goed, eh, <laughs> dat is even mislukt. Doordat het pijltje de cursor van de computer het even liet afweten. Maar dan ga ik dan nog eens nog daar even een, een beginnetje aan maken met Astrid en Fair Start Fire Hill. It natuurlijk niet doen, hè? <laughs> Dat, eh, dat we dat eh, twee keer achter elkaar eh, zetten. Maar ik heb een <laughs> beetje een probleem met iets, met, met, met, met een een of ander programmaatje. Ja, dat, dat gaat heel erg leuk worden, dit, deze uitzending. Als ik het zo bekijk, wordt dat zwaar uit. Ik moet hem even afsluiten op een, een of andere manier. Maar dat zal even lastig gaan, heb ik het idee. Dus het wordt een heel zootje rebooten, lijkt het wel. Eh, ik ga maar eens eventjes eh, terug naar wat ik eh, op de non-stop heb staan. Thank you. capture the moment. This morning I don't know. Cause a bottle of vodka still lies in my head. And some blonde gave me nightmares. Think that you're still in my bed. As I dream about movies they won't wake up and French kiss the morning. While some marching band keeps its own beat in my determined i have been thinking about you. While my mistress, she calls me to stand in her spotlight again. Tonight, I won't be alone. To know that don't mean I'm not lonely. I Ja, dat was hem dus eventjes. Ik had even wat uh, aanloopproblemen met eh, de software hier. Want <laughs> dat ging niet helemaal lekker. Eh, dan heb je een mapje ergens aangemaakt en dan lukt het even niet. Nou, ik heb hem er, uiteindelijk weer erop te krijgen. Dus eventjes de aanloop naar straks om 8 uur. Want we hebben gewoon een reguliere uitzending. Dit is trouwens een nummer dat we vorige week ook in de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf hebben gespeeld. De winnaars van een Rob Akda Award. Nemesis heet eh, de band. Ze komen uit Haarlem en het nummer dat heet Pornstar. heet de man. Tenminste, dat is wat eh, de naam zegt. En de man die erachter schuil gaat. Misschien is het wel een heel project, muzikaal project. Komt uit Horen. Ghost Town heet het eh, nummer. Eh, wat ook heel, heel bijzonder is, is dat dit al een tijdje uit is. Ehm, ik heb me laten vertellen dat ehm, er in Hoorn eigenlijk al wat muziekstromingen zijn. tenminste, ook muzikanten. Maar het heeft alles eh, te maken waar je eh, je laat zien in horen. Als het op een bepaalde plek eh, gebeurt, dan kom je ook wel op de radar. Dat is wel gebleken, want... de dame in kwestie die hier onder andere mee is gekomen... dat is Miranda Huibers. Dat is een van de mensen die mee presenteert aan het programma 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Een van de leuke overblijfselen. Daarvoor hoorde je... ja, Pornstar van Nemesis... Eh, we hebben nog, eh, even kijken, nog eh, zo'n nou, kleine 12 minuten denk ik. Dus dat gaan we mooi invullen. Dit was ook een van die aangename dingen daar, waar wij hier vorige week ook over hadden. Lorian, een Russische DJ met Anna met drie N'en. En het nummer dat heet Good Girl. TikTok, they told you how to swim. Uh, like chocolate, they will melt you in. Uh, red lipstick, smiling every day. talking, start working. Let's cap. een eh, heel mooi eh, clipje ook eh, bij, bij dit nummer van de Levi's. Band bestaat niet meer. We dus ze kwamen uit Den Haag. Dus dat is het aanvullende vraagje... of het aanvullende antwoord op de vraag van waar komen ze dan vandaan? Daar dus. En ja, vooral het einde had wel wat. En die clip die, eh, is ook deels eh, voor een deel in Duinen eh, opgenomen. Lorian en Anna hoor je ervoor met The Good Girl. dit is ook weer uit Noord-Holland. maar dat is iets uit eigen keuken tenminste. Dat heb ik dan weer gevonden. Robert Zwijgman en Sophie. En samen vormen ze Rowan en ze komen uit De Zaan. En het nummer dat heet Part of Her. As lightning flashes through my head and I can't control her. She strikes my stories, cuts them in half, leaves a delusion. burning desire spreading like a wildfire through my body waren ze. Eh, Rowan heette de band. En ze komen uit eh, de Zaan. Robert Zwijgman eh, heeft hier vroeger ook nog in de buurt de muziekopleiding gedaan. Al oh, vroeger, denk een jaar of tien geleden. Want hij maakte onderdeel uit van een ja, band die daar op die school actief was. Dat was Beestenwaar. En daar was hij één onderdeel. Maar hij heeft besloten om een andere muzikale richting op te gaan. Benjamin Fro gaat het bal van dit uur afsluiten. dit komt van Warren Tunes. En ik eh, ben om 8 uur weer terug. We in the house. We in the house. Yeah. Listen. Uh. Uh. Uh. I don't care no more. Yeah, Cause it feels like the world's out to get me and it just isn't fair no more. Hey, no, no, yeah. And it feels so weird. thinking, goddamn, wasn't I supposed to have the summer of my life this year? Yeah, but I'm stuck in my house and I'm starting not to like it here. I bite my lip as I fight these tears. I can't fight these fears. Yeah, I've been going through my money in a hurry and I'm worrying about my career. Oh, yeah, and if I'm sincere. <laughs> This sucks, and I can't really give no fucks at all. I can't really take it when the world's so small. I was finna have a ball. Before all my plans got called off, and it's messed up cause I'm stressed out. Everybody telling me I need to make the best out of the situation, but I'm in entertainment. So when I'm in the house, my own crib stays vacant. Been trying to find meditation in music cause it's really therapeutic when I do it and I'm making it. Trying to navigate the situation is hard when you're agitated behind the bars of your own making. Yeah. Cause I'm the one keeping me inside, if I'm not mistaken.